Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Terreurorganisatie Islamitische Staat claimt achter de aanval in de Russische hoofdstad Moskou te zitten. Dat melden persbureaus Reuters en AFP op basis van een telegrambericht van de terreurgroep. Gewapende mannen schoten vanavond in een muziektheater om zich heen met automatische wapens. Zeker 40 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er zijn nog steeds eh, veel berichten over gewonden die worden eh, verspreid over Moskou naar, naar, ziekenhuizen gebracht. Met helikopters, met, met ziekenwagens. Eh, sommige van die gewonden zijn er ongetwijfeld ernstig aan toe. Dus die, die cijfers, die getallen die eerder op de avond zijn genoemd door de veiligheidsdienst, de FSB, van 40 doden en meer dan 100 gewonden. Eh, het is nog eh, lang niet gezegd dat het daarbij zal blijven. Inmiddels zou de brand in het gebouw in de Russische hoofdstad onder controle zijn. Er zouden één of meerdere arrestaties zijn gedaan. Het is niet duidelijk of de schutters daarbij zitten. Een schok in Groot-Brittannië. Prinses Catherine, oftewel Kate, heeft vanavond in een video laten weten dat ze kanker heeft. Ze krijgt inmiddels chemotherapie. Tegen haar kinderen heeft ze gezegd dat ze verwacht er weer volledig bovenop te komen. Koning Charles noemt Kate moedig. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan wensen haar veel sterkte en gezondheid... schrijven ze in een verklaring aan Britse media. Een huisarts uit Brunsum in Limburg heeft een hoger beroep zeven jaar cel gekregen vanwege het verkrachten van meerdere patiënten. De man mag ook 14 jaar niet meer aan de bak als huisarts. Misbruik vond plaats in de praktijk, maar ook tijdens huisbezoeken. En een feestwedstrijd voor het Nederlands elftal vanavond. In de Johan Cruijff Arena was Oranje veel te sterk voor Schotland. Uh, mooie bal. Misschien nog wel wat aan Malen. Wil ook wel Malen, Malen, Malen, Malen. Oh! Het is 4-0. En het zijn de invallers die het doen. En ook Donjan Malen. Tussen twee man in. hij doet het prachtig hoor. Het bleef ook bij 4-0. De andere goals werden gemaakt door Reinders, Wijnaldum en Weghorst. Oranje oefent dinsdag weer. Dan tegen Duitsland. Het weer droog, alleen in het zuidoosten regent het nog. Vannacht koelt het af naar zo'n 4 graden.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 Tonight the DJ makes us move under the sweat, drops from the roof. It's time to let the best beat hard, to know we lost an hour apart. Just activate your energy, let's sing the song. Must be the meaning.